Vijf uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Medewerkers in de zorg zijn veel tijd kwijt aan het overtikken, printen en faxen van gegevens van patiënten. Daarbij worden ook veel fouten gemaakt waardoor patiënten in gevaar kunnen komen. Blijkt uit een rondgang van de NOS onder ruim 700 zorgmedewerkers. Computersystemen van artsen, apothekers en ziekenhuizen communiceren niet goed met elkaar. En vaak moeten die gegevens handmatig worden overgezet. Daardoor krijgen patiënten wel eens verkeerde doseringen en onnodige behandelingen. Het dodental op de Filipijnen door orkaan Mangkut is opgelopen tot zeker 64. Er zijn meer dan 33 gewonden. De meeste doden vielen door aardverschuivingen in bergachtig gebied in het noorden van de Filipijnen. Zangeres Anneke Greunlo zal in besloten kring worden begraven in haar woonplaats in Frankrijk. Op een later tijdstip komt er nog een herdenking in Nederland voor vrienden en collega's. De zangeres overleed gisteren op 76-jarige leeftijd. Ze trad een jaar geleden voor het laatst op. In de Eredivisie heeft Feyenoord opnieuw puntenverlies geleden. In Alkmaar werd het 1-1 tegen AZ. de Rotterdammers staan nu vijf punten achter op koploper PSV... en drie punten op Ajax. Heracles versloeg in Friesland Heerenveen met 5-3. FC Utrecht werd in eigen huis met 2-1 verslagen door Emmen. En NAC Breda tegen Fortuna Sittard eindigde in 2-3. Max Verstappen heeft bij de Formule 1 Grand Prix van Singapore de tweede plaats bemachtigd. De Brit Lewis Hamilton was op het stratencircuit de snelste. Verstappen wist de Duitser Sebastian Vettel ruim achter zich te houden. Hamilton staat door zijn overwinning in Singapore nog steviger aan de kop van de stand voor het wereldkampioenschap. Het weer overwegend droog met afwisselend zon en wolkenvelden. Het is 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht droog met soms opklaringen. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen in het zuiden zonnig bij maximaal 25 graden. In het noorden kans op een lichte bui bij een graad of 21.